Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Eindhoven zijn nog eens twee mannen gearresteerd na de schietpartij van afgelopen zondag. Een man van 41 werd toen midden op straat neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De daders gingen er vandoor, maar al vrij snel hield de politie de eerste twee verdachten aan. Twee mannen van 19 uit Eindhoven. Nu zijn er dus opnieuw twee Eindhovenaren gearresteerd. Volgens de politie was er voor de schietpartij waarschijnlijk een ruzie geweest. De noodpier waarmee hulpgoederen naar Gaza gebracht worden... is door een ruige zee opnieuw gedemonteerd. Het Amerikaanse leger overweegt om de pier pas weer terug te plaatsen... als het veilig genoeg is om de hulp bij de Gazanen te bezorgen. De opslag bij de pier is ook zo goed als vol. In het Verenigd Koninkrijk is een rel ontstaan vanwege racistische en homofobe uitspraken van medewerkers van Reform UK, de partij van Nigel Farage. Zo zei een campagnemedewerker van Farage dat migranten in bootjes gebruikt moesten worden voor militaire schietoefeningen. En gebruikte racistische woorden voor premier Sunak. Een ander zei dat de regenboogvlag van LHBTI-mensen slecht is. Farage noemde de uitspraken van de medewerkers verwerpelijk... en liet weten dat ze niet meer meedoen met de campagne. De politie onderzoekt of de uitspraken strafbaar zijn. Wetenschappers in Rusland hebben de overblijfselen gevonden van een prehistorische wolf. Het dier heeft 44.000 jaar bevroren in de grond gelegen en is daardoor goed bewaard gebleven. Zo zit er nog vacht om zijn botten. De wolf werd ontdekt in het noordoosten van Rusland, een regio die bekend staat om extreme kou. Het kan er 64 graden onder nul worden. Onderzoekers vinden er vaker prehistorische dieren, maar dit is de eerste keer dat er een vleeseter is gevonden.